9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De Tunesische presidentskandidaat Nabil Karoui is opgepakt. Hij wordt verdacht van belastingontduiking en witwassen, meldt zijn partij. De 56-jarige mediamagnaat werd door gewapende agenten in Burger aangehouden... toen hij aankwam in de hoofdstad Tunis. Karoui geldt in de opiniepeilingen als een van de belangrijkste kandidaten... om de vorige president van Tunesië, Essebsi, op te volgen. Die overleed vorige maand op 92-jarige leeftijd. 15 september zijn verkiezingen in Tunesië. Justitie in Frankrijk is een verkennend onderzoek begonnen naar Jeffrey Epstein. Na overleg met de Amerikaanse autoriteiten wordt onder meer onderzocht... of Epstein mogelijk ook in Frankrijk minderjarige meisjes heeft misbruikt. De Amerikaanse zakenman werd begin juli in de VS gearresteerd... vanwege beschuldigingen van grootschalig misbruik van tienermeisjes. Epstein was toen net met zijn privévliegtuig teruggekeerd uit Parijs... waar hij een appartement bezat. Enkele weken daarna pleegde Epstein zelfmoord in de gevangenis in New York. Het dak van stadion Galgenwaard van de FC Utrecht is veilig, zegt de directeur van het stadion. Vandaag en gisteren zijn de overkappingen boven de vier tribunes extra gecontroleerd. Nu het stadion in orde is bevonden, kan ook de wedstrijd tegen VVV Venlo van komende zondag gewoon doorgaan. Het dak van Galgenwaard werd extra gecontroleerd omdat het gerenoveerd is door hetzelfde bedrijf dat ook het AFAS-stadion in Alkmaar bouwde. Daar stortte twee weken geleden een deel van het dak in. Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid was dat het gevolg van falende lasverbindingen in het dak. De Nederlandse hockeysters hebben zich eenvoudig geplaatst voor de finale van het Europees kampioenschap. In Antwerpen werd het in de halve finale tegen Engeland 8-0. Bij rust was het 3-0. Nederland is regerend Europees kampioen. In de finale speelt het zondag tegen Spanje of Duitsland.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 ZFM.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 about the consequence. Slow up, you don't know empieza. Mueve la cabeza y el duro para sacar más locura. Morena, bella, mi lado. Ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer com duro para sacar mais loucura. Morena, bella, mi lado. Ninguém vai ficar 塔塔塔塔。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

hold me